Citydijkers met het NOS Journaal. Het aantal doden door een Russische raketinval in de Oost-Oekraïnse stad Dnipro is opgelopen naar 9. Ook zijn er meer dan 60 mensen gewond geraakt. Een van de raketten raakte een flatgebouw. De Oekraïense president Zelensky heeft op Twitter zijn medeleven betuigd met de slachtoffers. Ook in Kiev, Kharkov en Lviv kwamen raketten neer. Die waren gericht op belangrijke infrastructuur. De afgelopen maanden wordt Oekraïnse infrastructuur geregeld aangevallen door Rusland leidt op veel plekken tot uitval van stroom en water. De medicijnschaarste in Nederland is opgelopen tot recordhoogte. Afgelopen jaar waren meer dan 1500 geneesmiddelen langer dan twee weken niet beschikbaar. Onder meer aan ADHD-medicatie en aan medicijnen tegen jichtaanvallen was een tekort. Apothekersorganisatie KNP, die de cijfers bijhoudt, noemt het schrikbarend. In 2021 ging het nog om ruim 1000 medicijnen. Vanaf dit jaar is het voor medicijnhandelaren verplicht om een voorraad van minimaal zes weken aan te leggen. De hoop is dat dit de grootste problemen oplost. In de privéwoning van de Amerikaanse president Biden zijn niet één, zoals donderdag gemeld, maar zes geheime overheidsdocumenten gevonden. Het meldt de advocaat van de president. De documenten hadden volgens de wet ingeleverd moeten worden bij het Nationale Archief. Het ministerie van Justitie gaat, onderzoeken, gaat onderzoek doen naar de gang van zaken. in de eredivisie heeft AZ bij Heerenveen met 2-0 gewonnen. Doelpuntenmakers voor de Alkmaarders waren De Wit en Reinders. Door de winst staat AZ nu tweede. Volendam, RKC Waalwijk eindigde vanavond in 2-1. En Sparta scoorde tegen Excelsior nog in de verlenging. Daar werd het 1-0. Ajax en FC Twente staan nog met een paar minuten voor tijd 0-0 gelijk. Het weer, de meeste buien trekken vanavond het land uit. Maar een enkele regenbui blijft mogelijk. Minima liggen vannacht tussen de 4 en 7 graden. Morgen waait het opnieuw stevig en dan valt er wat regen bij een graad of 7.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 You are now listening to the incredible sound of Mr. Kevistelli DJ. Kevistelli. And this is my house. I love you so much. Kelly. Kelly. show. Nightwalks, main stage. The best house, club, tech house, deep house, DJs, and more.